Gert Kluk met het NOS-journaal. Indonesië heeft de toegang tot een aantal grote websites geblokkeerd. Het gaat onder meer om een betalingssite en gameplatforms... die zich niet aan een wet willen houden die twee jaar geleden werd aangenomen. Die wet verplicht bedrijven om data aan de autoriteiten over te dragen als die daarom vragen. Ook kunnen ze worden gedwongen content te verwijderen. De grootste internetbedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook en Google... hebben op het laatste moment ingestemd met de wettelijke eisen... om zo een blokkade te voorkomen... Andere bedrijven hebben dat niet gedaan en zijn daarom nu niet meer toegankelijk. Na de overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky zijn inmiddels 26 doden geteld. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op, omdat nog veel mensen worden vermist. De gouverneur van Kentucky denkt dat het nog weken duurt voordat alle slachtoffers zijn gevonden. Door aanhoudende regen zijn rivieren buiten oevers getreden en staan dorpen onder water. Het stadion van Rode JC in Kerkrade heeft korte tijd brand gewoed. Uit het dak van een hotel dat bij het complex hoort kwamen dikke zwarte rookwolken. Een deel van het stadion werd ontruimd. Daar was op dat moment het Wereldmuziekconcours aan de gang. Inmiddels mag het publiek weer naar binnen. Annemiek van Vleuten heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. Ze won de achtste en laatste etappe. Op de slotklim naar La Superplanche de Belleville kwam ze solo over de finish. Demi Vollering eindigde als tweede in het algemeen klassement... en wint daarnaast het bergklassement. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Hongarije gewonnen... voor Hamilton en Russell. Het was een flinke inhaalrace voor Verstappen. Hij startte vanaf plek 10. Concurrent Charles Leclerc eindigt op de zesde plaats. En dat betekent dat Verstappen in de stand op het WK nog verder uitloopt. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen.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 Als je me zoekt, mijn lief, kijk dan maar naar de lucht. Kijk dan maar naar de zee, dan ben ik altijd mee. Maar laat me los, laat me los op een dag, laat me los. Ik wou slaan je graag verteld hoe mijn droom was.